12 uur. Manik Sampers eh, met het NOS-journaal. Honderdduizenden mensen hebben sinds de invoering in 2008... geen kindgebonden budget ontvangen, terwijl ze er wel recht op hadden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het gaat om gezinnen bij wie de toeslag werd stopgezet... omdat ze niet meer aan de voorwaarden voldeden. Wanneer ze wel weer aan de voorwaarden zouden voldoen... zou de toeslag automatisch worden hervat, maar dat gebeurde niet... De fout komt door problemen bij de Belastingdienst... en levert de staat een tegenvaller op van mogelijk bijna 450 miljoen euro aan compensatiegelden. De man die in juli vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot... wordt ervan verdacht dat hij daarna ook een moord in Budapest en één in Belgrado heeft gepleegd. Dat heeft de politie vanavond bekendgemaakt in opsporing verzocht. De 38-jarige verdachte schoot in juni in de Beethovenstraat een man door zijn hoofd... Op beelden van camera's in de buurt is zijn gezicht duidelijk te zien. Ook in Belgrado en Budapest deed hij geen moeite zijn identiteit te verbergen. In Parijs is een mars gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Er liepen duizenden demonstranten mee, met voorop president Macron en zijn voorganger Sarkozy en Hollande. In Frankrijk is het aantal antisemitische incidenten sterk toegenomen... Vandaag werden op een Joodse begraafplaats meer dan 90 graven beklad met hakenkruizen en leuzen. Venezuela heeft de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. Door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. Eerder was Curaçao door Nederland en Amerika gevraagd om als knooppunt te dienen voor noodhulp aan Venezuela. De afsluiting heeft ook gevolgen voor de drie eilanden, want ze zijn voor de aanvoer van bijvoorbeeld groente en fruit volledig afhankelijk van Venezuela. Het weer vannacht wisselend bewolkt en 4 tot 6 graden. Morgen met name in het noorden wolkenvelden met lichte regen.